Dat staat in het eindverslag van informateur Lubbers. In het regeerakkoord komen voor 18 miljard euro aan bezuinigingen te staan. Om de steun van de PVV veilig te stellen moet er een gedoogakkoord worden gesloten over immigratie en integratie, veiligheid en over een betere ouderenzorg. Lubbers wees de kritiek van andere partijen van de hand dat hij zich niet aan zijn opdracht heeft gehouden. Ik moest van de andere partijen de mogelijkheden van een rechtskabinet onderzoeken en dat heb ik gedaan, al dus informateur Lubbers. Bij een schietincident langs de grens tussen Israël en Libanon zijn vijf mensen omgekomen. Dat melden Libanese bronnen. Israëlische en Libanese militairen openden het vuur... waarbij aan Libanese kant drie militairen en een journalist zouden zijn omgekomen. Israël heeft bevestigd dat er een Israëlische officier is omgekomen. Het is nog onduidelijk waardoor het vuurgevecht ontstond. Een voormalige topman van KPN heeft wegens oplichting, verduistering en witwassen van geld anderhalf jaar gevangenisstraf gekregen. Tegen de 50-jarige Albert B. uit Deventer was drie jaar geëist. B., die jarenlang tot de top van het Nederlandse zakenleven behoorde, leefde op veel te grote voet. Om aan geld te komen haalde hij zakenrelaties over om geld te investeren in buitenlandse projecten. In totaal haalde hij een miljoen euro binnen dat hij in eigen zak stak. Arjen Robben is twee maanden uitgeschakeld wegens een blessure. Tijdens de medische keuring bij zijn club Bayern München bleek de voetballer een spierscheuring in zijn linkerbovenbeen te hebben. Robben mocht zich later bij Bayern melden in verband met het WK in Zuid-Afrika. Of hij de blessure daar heeft opgelopen of dat er op zijn vakantie iets is misgegaan is niet bekend. Het weer vanavond helder, maar vannacht in het westen, vanuit het westen meer bewolking. Morgenochtend eerst bewolkt en op veel plaatsen regen. In de middag opklaringen. Het wordt